Drie uur. Manik Sampersen met het NOS Journaal. De Universiteit Maastricht heeft losgeld betaald aan de hackers... die de computersystemen van de universiteit hadden platgelegd. Dat meldt het onafhankelijke universiteitsblad Observant... op basis van goed ingevoerde bronnen. Het zou gaan om een bedrag van een paar ton. De universiteit wil niets kwijt over het contact met de aanvallers van het netwerk. De computerproblemen begonnen op kerstavond. Het systeem wordt sinds vorige week donderdag... stukje bij beetje weer opgestart. Tijdens de afgelopen jaarwisseling is er voor minimaal 15 miljoen euro beschadigd aan auto's en huizen, blijkt uit een eerste schatting van het Verbond voor Verzekeraars. Dat is meer dan vorig jaar, maar niet boven gemiddeld. Het daadwerkelijke schadebedrag ligt nog hoger, omdat het verbond alleen de particuliere inboedel, opstal en autoverzekeringen bijhoudt. De schade aan bedrijven is nog niet meegenomen. Bij de Duitse politie hebben zich drie mensen gemeld... die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de brand in een dierentuin... waarbij zeker 30 dieren omkwamen, waaronder veel apen. De verdachten zijn een vrouw en haar twee dochters. Ze hebben verklaard dat ze in de nieuwjaarsnacht een wensballon hebben opgelaten... en die heeft volgens onderzoek het apenverblijf in de dierentuin van Kreeveld in brand gezet. Het drietal zegt veel spijt te hebben. Op het strand van Schiermonnikoog liggen een jaar na de containerramp op de Waddenzee nog altijd plastic korrels. Het opruimen daarvan gaat binnenkort verder. Met grote graafmachines worden de duinen omgewoeld om de korrels eruit te vissen. De hoop is dat het meeste plastic weg is als eind april het broedseizoen begint. Een jaar geleden verloor het containerschip MSC Zoe 345 containers ten noorden van de Wadden. Het weer. Vanmiddag is het grijs met soms wat motregen, 3 tot 7 graden.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 Two years it's been, I'm amazed you're still here. Think it's time I decide. Tonight, I'ma make a commitment to share my forever. Tonight, I can't hold it back no longer, so let's go, go. you know what's going on inside.